Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Twee grote busongelukken. In Zuid-Afrika stortte een bus van een hoge brug en vloog daarna in brand. Minstens 45 mensen kwamen om. Alleen een meisje van 8 overleefde het, maar zij is zwaar gewond. En in Duitsland kwam een bus op zijn kant terecht in de buurt van Dortmund. Daar zat een groep studenten in die terugkwam van een reis naar Engeland. 20 van hen raakten gewond, één is er slecht aan toe. Het is al het tweede grote ongeluk met een bus in Duitsland deze week. Een paar dagen geleden kwamen in de buurt van Leipzig vier mensen om... toen een bus ook op zijn kant terecht kwam. Een Belgische gevangene die dagenlang werd gemarteld door zijn celgenoten... hoeft voorlopig niet terug de bak in. Hij mag het ziekenhuis verlaten en krijgt volgens Belgische media een enkel band om. Hij werd mishandeld omdat zijn medegevangenen dachten dat hij was opgepakt voor pedofilie. Dat was niet zo. Hij liep onder meer ernstige brandwonden op en moest uitwerpselen eten. Oscars, Golden Globes, BAFTA's, nou, noem een filmprijs en Oppenheimer heeft hem waarschijnlijk gewonnen. De film was een wereldwijd succes, maar in Japan was hij nog niet te zien in de bios. Oppenheimer draait om de maker van de kernbom. Die viel uiteindelijk op Hiroshima en Nagasaki en het lag daarom in Japan nogal gevoelig. Correspondent Anoma van der Veren legt uit waarom hij acht maanden na de première toch wel daar draait. Inmiddels is het toch wel lang geleden. Overlevenden worden wat ouder. Er zijn niet veel meer van over. Eh, en in Japan bestaan er wel al films over de bombardementen en de gevolgen daarvan. Maar ja, het is een film getoond dat vanuit een ander perspectief eh, gezien wordt eigenlijk. En ja, onder slachtoffers en betrokkenen is dus nu ook wel de hoop dat dit op deze manier ook weer de discussie aanwakkert over kernwapengebruik eh, in de wereld. Deze Japanse student is blij dat hij nu ook de film kan zien. Ook hij hoopt dat het bijdraagt aan de kennis en de discussie over de atoombom. I think people are still interested in the film. Maybe it might be even better to show it here and then kind of educate Japanese people even more about it.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 Give me the music, So I stopped to find out what was going on. How does it feel when you got no the spirit of Jah, you know he leads you How on. How does it feel when you got no food?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 Aanleiding is een reeks aanvallen op Koerdische bedrijven in Gent. In het noordwesten van Syrië zijn ruim 30 mensen om het leven gekomen bij een aanval die vermoedelijk door Israël is uitgevoerd. Volgens een oppositiegroep waren de aanvallen gericht op raketdepots van Hezbollah. Deelscooterbedrijven moeten iets doen om vervuiling door helmen tegen te gaan. Dat zeggen vrijwilligers die zwerfvuil oprapen. Omroep Rijnmond meldt dat in Rotterdam steeds vaker helmen rondslingeren in de berm of in de sloot. Het weer, lichte regen trekt via het noorden weg. Daarna volgt op steeds meer plaatsen zon. Het is 12 graden aan de kust tot 15 in het zuiden. free. I need you, love you. So 9. Let's go. Mm. Don't want you for the weekend. Don't want you for a night.